ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump zet opnieuw het leger in, in een grote Amerikaanse stad die daar niet om heeft gevraagd. Eerder stuurden die militairen van de Nationale Garde naar L.A. Nu gaan er 800 naar de hoofdstad Washington, D.C. Volgens Trump is dat nodig om de problemen rond dakloosheid en criminaliteit aan te pakken. We are going to be removing homeless encampments from all over our parks, our beautiful, beautiful parks, which now a lot of people can't walk on. They've been very, very dirty. 800 DC National Guardsmen that we'll put on and much more if necessary. De burgemeester van Washington snapt er niks van. Ze zegt dat er de afgelopen maanden juist 7% minder criminaliteit was dan vorig jaar. Critici denken dat Trump steden wil treiteren waar zijn grote politieke tegenstanders, de democraten, de macht hebben. Een grote diefstal van gegevens bij een laboratorium in Rijswijk is groter dan gedacht. Vandaag kwam naar buiten dat persoonlijke informatie is gestolen van een half miljoen mensen die zich hebben laten onderzoeken op baarmoederhalskanker. RTL Nieuws heeft ontdekt dat er ook gevoelige gegevens uit huid, urine en penisonderzoeken zijn gestolen bij de hek. 25 webshops hebben een boete of waarschuwing gekregen... vanwege misleidende teksten over collageensupplementen. Die hebben geen wetenschappelijk bewezen effect. Maar de sites beloofden wel van alles. Claims zoals helpt bij het verminderen van gewrichtspijn... en verbetert de elasticiteit van de huid... zijn onzin en verboden, zegt de toezichthouder. Onder meer Kruidvat, Vitamin Store en Holland Barrett zijn op de vingers getikt. En een kwalleninvasie in Frankrijk. En dan niet op het strand, maar in een kerncentrale. Correspondent Frank Renaud vertelt dat die helemaal is stilgelegd vanwege de beestjes. Die zijn door onbekende oorzaak terechtgekomen in de machines... die het water van de koeltorens rondpompen. Het waren er zoveel dat er geen water meer doorheen kon. EDF zegt dat de medewerkers nu op kwallenjacht zijn. De dieren moeten één voor één verwijderd worden... om de centrale zo snel mogelijk weer op te starten. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. De Franse kerncentrale benadrukt dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Het weer blijft zonnig. Vannacht is het helder en komt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en op veel plekken tropische temperaturen. Het wordt 29 graden in Friesland, 34 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De werkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken ook nu nog de meeste vertraging. Op de A10 Zuid en Oost richting het noorden is het oponthoud een half uur. Op de A9 heb je een kwartier oponthoud van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en knooppunt Velzen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook nog een kwartier in de file. Dat is tussen Amsterdam-Sloten en Hoofddorp-Zuid. En op de N242 is het druk van Alkmaar naar Middenmeer. Daar sta je 20 minuten in de file tussen industrieterrein Boekelermeer en de ring Alkmaar.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 En dat was het eh, moment dat het land op slot ging. Maar de zomer was toch aangenaam. Op een, een of andere manier konden we het toch nog ergens een beetje... op anderhalve meter afstand van de zomer genieten. En dat associeer ik toch een klein beetje met, met dit nummer. Hoewel het een zeer serieuze lading heeft, vrienden. The Arthurs hoorde je aan het begin van eh, dit, eh, deze alternatieve film op 7 augustus met Something With Oceans. Ja, het is 7 augustus. Het is gewoon weer een reguliere uitzending. Ehm, die hadden we vorige week min of meer met een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf eigenlijk ook. Hoewel we daar nog studiogasten nu helemaal niks. Alleen wat eh, telefonische interviews waarvan één is opgenomen en één ook live gaat plaatsvinden. Eh, wie gaat er dan eh, live praten? Dat is Alex Nieuwland. Want eh, Nieuwland is bezig met nieuw materiaal. Dat heeft hij deze week uitgebracht. Of vorige week zelfs al. En dan hebben we ook nog een reden om Alex even aan de tand te voelen. Want wat is dat toch met Newells? Want die vormt hij samen met Elzer van de Greft. En dat is ook meteen waar we hem ook meteen bij zijn kladden grijpen. Want ja, daar moeten we natuurlijk ook even het naadje van de kous weten. Dus dat is één komt allemaal in het tweede uur voorbij. En in het derde uur eh, zit ook nog een interview met Sarah Devika Matthews van Reverie. Want gisteren is daar een eh, nieuwe single bijgekomen van deze drietallige dames uit Amsterdam. En die single die heet Dark Eyes. En dat is de reden waarom we Sarah Devika in de uitzending hebben. Dus dat eh, is allemaal straks. Maar om een beetje toch dat up-tempo gevoel toch een beetje te houden Gaan we nou weer naar Volendam. Maar nou is een keer niet Spooky Song van Lorem Ipsum. Want ze hebben afgelopen week ergens opgetreden op de Schelling. En dan weet ik wel waar. Dat is de Groene Weide geweest. Uh, er schijnt ook een een of andere programmeur die een radioprogramma doet. Samen met Johannes de Vries en Niels Kwakman. Hij programmeert niet nadrukkelijk zelf. Eh, maar hij helpt een beetje met de programma, programmering al daar. En dat is Henk Jansen. Dat vind ik wel leuk. En eh, die, eh, het zal wel ongetwijfeld denk ik wel een beetje uit zijn koker eh, zijn gekomen. Dit is Here comes the ghost Scout writing down the names. He won't leave your side. Een Volendams viertal bestaande uit Peter Steur, eh, Tim de Boer, William Mooier en Michelle Tuip. Eh, dit eh, viertal is wat van langer geleden en bestaat uit Wouter Tol, Koen Klusien, Joey Karregat en de heer P.J.M. Bond. En dan heb ik het over Dandelion. Dat is een band die nog wel bestaat, maar heeft een beetje een slapend bestaan. En dat heeft, eh, omdat, heeft te maken dat elk bandlid een beetje, eh, ja, een beetje een eigen weg is ingeslagen. Maar eh, dat neemt niet weg dat toch er af en toe nog wel eens een soort van ja, een soort reunie optreden ergens wel eens plaats kan vinden. Zomaar ergens aan de dijk in Volendam. Dus dat is van alweer een hele lange tijd geleden. dit is volgens mij een van de eerste EP's die ze hebben uitgebracht. Eh, de, de debuut-EP in 2014 met de All Year Round. En dat is het nummer wat je ook hoort. Toegekomen aan het eerste nieuwe nummer wat we mogen draaien vanavond. En dat is eh, dit Nederlandstalige nummer van Annabel. En het nummer heet Schrijf het in de lucht. Ik heb soms nog twijfels, maar stop met vergelijken. Want wie jij bent is vaak niet wat het lijkt. Ik trek mijn eigen plan. Maar ik doe ook maar wat. Want ik denk veel te veel na over wat de toekomst brengt. En vind de stappen die ik zet soms veel te eng. Ik volg mijn hart. Maar hoe doe je dat? Ik schrijf het in de lucht. geschreven in de lucht. Some time ago, somewhere after dark. Friends and I were smoking reefers in the park. Just at the height of our fun. The silver buttons came and said, you got the nerve. the cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. I said it, buddy, that ain't fair. Sorry that we ain't no billionaires frankly, I don't care. Go be a math once more. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. They're more used to taking somebody's innocence. komt uit eh, Groningen en hij heeft eh, niet zo lang geleden Jesper's Privilege uitgebracht. Deze Mart En dit is een single van dat album Cops Are Afraid of Rock and Roll. Daarvoor hoorde je trouwens eh, de nieuwe single van Annabel. Die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Schrijf het in de lucht. Nu even een blok met, wat is het eigenlijk, country, Americana, noem het maar op. En dat begint met Melanie Ryan en Buckle Down. shoulder I'm not so strong We shared hopes and dreams We've been mad and mean We've had rights and wrongs We sing loving songs But as God Do you remember when I loved you? so strong I'll be honest, I am often a little scared to hear the truth Cause I know where it leads me I'll end up only missing you So I'd rather keep believing and accept that I'm a fool And that's fine with me There's no purpose, I am searching I'm just playing hide and seek Cause the world is full of hurting could use a little peace. So I try to see the best in every stranger that I meet, and that's enough for me. When I cover my Take a look inside my Er zijn er zelfs eh, vier. En eigenlijk is dit een beetje de vreemde eend in de bijt. Eh, want eh, die anderen waren een beetje country-Americana gerelateerd. maar deze die viel een beetje wat dat betreft een beetje uit de toon. Deze van One Clueless Friend. Want ze hebben zich weer van zich laten horen. En dat was wel een aantal nummers die ze op de plank hadden liggen. Maar ze hadden we toen het afgelopen jaar, dit jaar dus, besloten om het dan maar uit te brengen. State of Being heet het album. En eh, ja, eh, ze waren best wel <laughs> blij dat Alternative FM een van de weinigen was... Eh, die een review had gegeven over dat album. daar staat ook bijvoorbeeld dit nummer, Take a Deep Breath. Maar het bewijst het maar toch eens en te meer... dat die Dick Wakman gewoon prima songs weet te schrijven. Dus ook dit album gaat bij mij op een persoonlijke lijst... best wel hoge ogen gooien, denk ik zo. Eh, daarvoor had je nog drie singles eh, gehoord. Dat waren Melanie Ryan met Buckle Down. Eh, daar heeft ze wat over verteld in onze uitzending. Dat is vorige maand het geval geweest. Dean Presley met een nieuwe single. Die heeft hij vorige week uitgebracht. Not So Strong. En Dolce Berlinger heeft dat twee weken daarvoor weer gedaan met Forbidden Fruit. Niet Forbidden Fruit, Lucky. Forbidden Fruit is namelijk de titel van de volgende song. Dus even mensen opletten. Dots Berger heeft dus de single Lucky uitgebracht. Dat ik geen boze mails of brieven wat dan ook krijg. Nee, nee, nee, nee. nee. Het eh, gaat om eh, de titel bij de volgende single. Ik zit nog wel eens lu te luistervinken bij een ander radioprogramma. Ergens in het land zit in de buurt eh, van, van Gouda, die kant uit. Gouda, Leiden, of naar de Rijn. Woerden is de plaats. En dat wordt gedaan door collega Maarten Verduin zeer gewaardeerde collega voor mij. Eh, dan, want hij weet de menselijke verhalen altijd heel goed naar boven te halen. Maar hij kan dat natuurlijk niet alleen. Zonder een batterij van mensen om dat eh, programma mogelijk eh, te maken. En Plain Talk was namelijk een van de gasten die daar geweest was. denk ik ook weer twee weken terug. Maar ik was best wel gecharmeerd van dit tweetal. ze schijnen ook een beetje uit het oosten van het land te komen. Deels. En Forbidden Fruit is eh, de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Hier is Plain Talk. Hey, it's okay. You can stay. Forget to on his throne wears a paper crown, think it's solid gold. They call him wise, they call him grand, but it's just a child with a scepter in his hand. And the yes bow, the goblins kneel, they kiss his boots and spin the wheel. Oh, the brightest star while they pick our pockets behind the bar. Oh, and it fine and it grand, making great again the things we don't understand. Oh, keep your head down, bite your tongue. Oh, once we are dead and gone, liberation will come. know their rules in a backroom haze. But our songs won't kneel and our thoughts won't fail. Oh, it ain't fine, it ain't grand, making great again the things we don't understand. is ook gebeurd dat eh, ook uh, deze Maarten Verduin een eh, behoorlijke rol van betekenis speelt in dit programma van, van mij dan. en dat heeft ook te maken met dit, want dit is ook via hem onder meer bij mij terechtgekomen. De Mad King, en dat is van de Serendip. En achter Serendip schuilt Prabat Nana Yakara, als ik het wel heb. Dus Prabat Nana Yakara. En deze man eh, is werkzaam in eh, het UMC van Amsterdam. Daar is hij arts en daar heeft hij een behoorlijk beste baan aan. Maar dit heeft hij, eh, doet hij daarnaast. hij kan dus ook songs schrijven. En dit is een prikkelende single die een fictief verhaal vertelt over een charismatische leider die een machtige en welvarende natie ervan overtuigt dat alleen hij hun problemen kan oplossen. Nou, dan denk ik eh, iets eh, met een duk. En eh, die voornaam van die man, die weten we dan ook wel. Het, het, nummer gaat over ongecontroleerde macht, egoïsme, hebzucht... en wereldwijde gevolgen die het kan hebben. Nou, dus het ligt er wel duimen dik bovenop. daarvoor hoorde je Plain Talk. Dat was ook in hetzelfde programma bij diezelfde Maarten Verduin... van een, twee weken terug, als ik het wel had. En daar werd volgens mij niet dit nummer gespeeld. En als het zo is, dan is het dan een akoestische versie. Maar hier heb je dus de studioversie gehoord. Dan iemand die wel eh, regelmatig eh, te horen is geweest. En vooral in de tijd dat net een beetje de pandemie op eh, de terugtocht was. Nana M. Roos. En zij heeft ook een single uitgebracht. Tegenwoordig is ze wat meer werkzaam vanuit het Verenigd Koninkrijk. En daar heeft ze dus ook een nieuwe single afgeleverd. En dat is Life After You. The wind dries a tear. It is December, and it's been one hell of a year. Friends, they'll come and they'll go. For the first time, I think I can face it alone. Life after you, I feel the sun out of blue. I see the light coming through. flaters waar ze morgens en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij feest klaar. Het is een verbazing bij het lot waar men mij mistoorde. Een verbazing bij het slot van wel eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlei, geen gestroop meer, geen gevrij, geen gelik meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God. En dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer geven en beleven. Kortom, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. Ik ben ontstegen aan het groot krakeel. Ik ben ontstegen aan het maffeldeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer te achterhalen. krachtig. Ook in het Nederlandse taal kan hij dat eh, heel goed. Jacob the Edward met Zonder Bagage. Daarvoor hoorde je Nana en Roos met Live After You. We gaan weer verder met muziek. Weer uit dit plaatsje Zandvoort. Namelijk Bodine Monet en Reckless Car. It's a crowded room. I'm trying to But like you. I see my future alone with somebody else. So why do you haunt me, haunt me? I think I need help. I'm staring at the ceiling. I don't wanna talk, cause they don't know I'm healing. No, they don't know I'm lost. You're always on my mind, and I can get you out. Maybe I should call you, but would that make me proud? I want reden om als muzikant in actie te komen. En eh, dat deed Ruud Houweling eh, tien jaar geleden toen Jessica Vieri eh, het water in ging. En zij was een onderdeel van een Duits gastgezin. En wilde gewoon de zee in tot twee keer toe een beetje tot de knieën in het water. En bij de derde keer, toen ging het echt mis. Want daar ja, kwam ze in een muien terecht. En dat is eh, heel tragisch afgelopen. Een paar dagen later werd het eh, lichaam van Jessica gevonden. Eh, afgelopen week was het precies tien jaar geleden dat dit, deze tragedie plaatsvond. Ruud vond het toen nodig om een nummer erover te schrijven. En hij is ook naar Duitsland geweest. Een deze dagen is dat gebeurd. op uitnodiging van onder meer de mensen die nabij die familie staan. En eh, ja, daar is ook eh, Jessica herdacht. En wij doen dat ook door bijvoorbeeld dit nummer gewoon weer te draaien... en wijzen op de gevaren. Die zee, dat is niet een zwembad, zou David Molenburg eh, zeggen. Maar het is gewoon, ja, gewoon een bak water waar van allerlei dingen kunnen gebeuren. En er wordt behoorlijk veel ja, aandacht besteed, denk ik... om dit soort dingen een beetje te kunnen voorkomen... Want uh, eh, muien, daar moet je eh, mee om kunnen gaan. En eh, laat je goed voorlichten als je hier op een zomerse dag... en het zit toch wel weer aan te komen, hier in Zandvoort... en je wilt de zee instappen. stappen. dus dat zijn de wijze lessen. Nightfalls on the Town was dat van Ruud Houweling daarvoor. Hoorde je ook iemand hier in Zandvoort woonachtig. Beter gezegd, ze woont hier ook. Bodine Monet en Reckless Car. En zij gaat meedoen aan de popronde van dit jaar. En er zijn heel veel plekken uh, eh, van de popronde waarin zij te zien zal zijn. Dit ga je horen tot aan het eind van dit uur. En dat is Arjon met haar laatst verschenen single Undress Me. I Try to translate all you say. Try to make sense of what I feel. Try to figure out if this is all pain or if this is something new. tried to decode all my thoughts. I tried to read your mind and face. Are my feelings okay to feel? Or do I exaggerate? Oh, please say less, cause I'm that feels like it's a push and pull. Don't want to throw this spark away, but this moves I can do.